Het R-getal is sinds het begin van de coronacrisis niet zo hoog geweest, zei het RIVM net in de Tweede Kamer. Wij zien een sterke stijging van het aantal meldingen die vertaalt zich in een verzesvoudiging van het aantal eh, nieuwe meldingen in ehm, ehm, de afgelopen week. En een reproductie, reproductiegetal boven de twee. Er zijn wel grote verschillen per leeftijd. Veruit de meeste besmettingen zijn bij jongeren die meestal nog niet gevaccineerd zijn. Van de jongeren tussen de 18 en 24 die zich laat testen in de teststraat... blijkt een kwart ook echt corona te hebben. De verdachten van de moord op advocaat Dirk Wiersum houden ook vandaag hun kaken op elkaar. De rechter stelde de verdachten net een paar vragen. Gisteren hebt u meermalen gezegd dat u eh, geen antwoorden wilt geven op vragen. Is dat vandaag ook zo? Ja. Goed. Is dat voor u ook zo? Ook hetzelfde. Goed, ook hetzelfde, goed. Ehm, ja, dan zal het waarschijnlijk ook vandaag toch weer wat saaie dag worden. Dirk Wiersum werd twee jaar geleden doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi. Ook de broer van Nabil B. is vermoord en Peter R. de Vries, die vertrouwenspersoon van Nabil B. is, werd vorige week neergeschoten. En hoe kom je aan juffen en meesters nu er zo'n tekort aan leraren is? In Zaandam krijgen die een huurhuis. Omdat je hier eh, nu komt wonen in een huis wat nog redelijk leeg is. Hier vast een heel kleurig oh, bloemetje. Heel leuk. Het is een experiment. Er zijn de komende jaren 15 huurwoningen beschikbaar om wat te doen aan het lerarentekort. Het heeft deze juf over de streep getrokken om te verhuizen. Ik vind het geweldig. Ik ben een studentenkamer gewend. Ik vind het, ik vind het, ja, het is wat ouder, maar het is juist leuk, vind ik. De huurhuizen in Zaandam kunnen ook gebruikt worden om zorgpersoneel naar de gemeente te lokken. Het weer. Op veel plekken is het een natte dag. Vooral in Limburg kan veel regen vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen regent het op veel plekken. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De werkzaamheden op de A9 veroorzaken nog wat vertraging. Van Alkmaar naar Amstelveen ter hoogte van Haarlem. Daar heb je nu een kleine 10 minuten extra reistijd. En het rijdt langzaam op de A7, de afsluitdijk naar Friesland. Ook daar is het oponthoud 10 minuten.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 Je veux le bifton, pas de bobo. Je veux le bifton, Ma trois fois canon 4-4. Fais-moi de la place, place. Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes. Au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous? Non, mais de quoi je me mêle? avec toi, je m'en peine. Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y a pas de repère. Chérie, coucou, fais-moi mm, mm. Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie, coco, fais ma photo. Fais-moi mm, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia. T'aimes chez moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mia tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouc est trop dans l'air, il est toc toc.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 Je veux de l'air avec toi, je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de remède. Hmm. Chérie coco, fais-moi hum mm, J'veux hmm. Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo.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 My business actually gets started. Positive Positive Lasciati andare. Ooh, yeah. To the positive. defies gravity. She's the greatest cook, and she's fat free, fat free, fat free, fat free. She's been to private ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.